Door Almegens met het NOS-journaal. In Wenen is een tweede slachtoffer overleden na de aanslag van gisteravond. Het is volgens de burgemeester van Wenen een vrouw die zwaar gewond raakte bij een van de schietincidenten. De Oostenrijkse politie is nog altijd op zoek naar zeker één dader. Minister Nehammer van Binnenlandse Zaken zei vannacht dat een andere dader is doodgeschoten en een derde is opgepakt. Gisteravond rond 8 uur openden schutters op zes plaatsen in de stad het vuur op voorbijgangers... Eén man kwam daarbij direct om het leven en meerdere mensen raakten zwaar gewond. De politie schoot daarna een van de daders dood. Werd onder meer geschoten in de buurt van een synagoge, die was op dat moment gesloten. Verschillende regeringsleiders en staatshoofden hebben inmiddels gereageerd. Premier Rutte heeft namens Nederland zijn medeleven betuigd met de slachtoffers. Kort voor de verkiezingsdag in de Verenigde Staten heeft Twitter een waarschuwing geplaatst bij een bericht van president Trump. Volgens het platform is het mogelijk misleidend. In de tweet maakt Trump zich boos over een beslissing van het Hoge Rechtshof... om een zaak niet versneld te behandelen. De kwestie draait om Pennsylvania, waar briefstemmen nog tot drie dagen na de verkiezingen mogen worden meegeteld. Volgens Trump maakt het vals spelen mogelijk en werkt dat geweld op straten in de hand. Twitter stelt dat een deel van of alle content die wordt gedeeld in die tweet in twijfel wordt getrokken. In een ziekenhuis in, de, in het Argentijnse La Plata is Diego Maradona opgenomen. Wat er aan de hand is, is niet duidelijk. Argentijnse media melden dat hij is opgenomen uit voorzorg. Volgens zijn omgeving heeft het niets te maken met het coronavirus. Maradona vierde vrijdag zijn 60ste verjaardag. De komende dagen wordt de voormalige sterspeler van het Argentijnse elftal onderzocht. Het weer overdag wisselend bewolkt.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 Liefde is zo ingewikkeld. Kan beter niet bellen nu, maar er zit vast in mijn hoofd is je sikkel. Kat je bek met mijn hand op je middel. Nu hebben we voor niks gebikkeld. Alle fights, beefs en gekibbel. Ben je verder gegaan nu in middel? Of loop ik ook zo door je meid zoals jij bij mij doet? Bij al die mensen, ze zijn fake, ik kan niet blij doen. Voel me open en we zien wel wat de tijd doet. De wij doet, is bijna mijn zijn. als je me niet ziet Ben je langer dus aan mij Maar als ik je niet zie Heb je constant door mijn mind En als ik je niet zie Denk je dan wel eens aan mij eh. Hart is gebroken in peace Maar ik heb papier en visie Life on the road is niet iets Buffel ik ren ik stiek Tipsy dus ik bel je aan Annalena ik ben ook alleen in die alleen. Yeah. Dus Deze wereld is fake, maar life is real en ik moet mijzelf herpakken. Album af en een brand nieuw deal, ben nog steeds met dezelfde gabbers. Mensen daar maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is. Ik wil niet bepalen, maar please ga niet uit elke week als een vreemd grap is. Ik weet trouwens het probleem, forever duurt niet, lang, nou is niet de same. Jij weet ook dat ik meer verdien. Er is een tijd van komen, now I gotta leave, yeah.